is de zomer van ZFM. Met, nu de Nightwalk. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Ah. Nightwalk. exclusive Nightwalk mix on ZFM. Francisco. You're listening to the Taka Cabana radio show. They say my life, my life, my life, my life, my life, my life. that music that when you wake up, you say something like, Last night, that DJ saved my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, Bye. listening to the Tococabana radio show.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 toen duizenden mensen in Niger door honger omkwamen. Het gebrek aan voedsel treft niet alleen mensen, maar ook het vee. Dat is vooral in het noorden en midden van het Afrikaanse land te zien... waar overal karkassen liggen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft 70 miljoen euro nodig... om de hongersnood in Niger te bestrijden. In India is een Nederlandse toerist gered. De man heeft samen met twee Duitse vrouwen negen dagen vastgezeten na het noodweer in de afgelegen regio Ladakh. Het Indiase deel van Kashmir is populair bij backpackers. Zware regen- en onweersbuien veroorzaakten daar overstromingen en modderstromen. Volgens de geredde Nederlander konden toeristen weinig anders doen dan wachten omdat wegen en bergpaden waren weggespoeld. Het Indiase leger is nog op zoek naar tientallen toeristen. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders van wie nog niets is gehoord. In New York is de Amerikaanse jazzzangeres Abby Lincoln overleden. Lincoln werd in de jaren 50 ontdekt. Later raakte ze betrokken bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ze was actief binnen de Black Power-beweging. In 1960 zong ze op het album We Insist over de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. Lincoln werkte samen met jazzgrootheden als Benny Carter en Stan Getz en ze acteerde ook in films. Abby Lincoln was deze maand 80 jaar geworden. President Obama is het weekeinde met zijn gezin in Florida om de regio een hart onder de riem te steken na de olieramp in de Golf van Mexico. Obama zei dat de stranden van Florida weer schoon en veilig zijn. Hij sprak ook met vissers en andere ondernemers over de gevolgen van het olielek dat in april ontstond. Het weer vannacht droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en gaat het van het zuidoosten uit regenen. Het wordt een graad of 20.